Waarom? Omdat eh, de grote 33 toerenplaten beginnen allemaal weer terug te komen. Ik zag van de week in mijn favoriete platenzaak weer een aantal LP's te liggen. En toen dacht ik bij mezelf van, hmm, goed dat ik mijn draaitafel nog niet weggedaan heb. Maar goed, ik kreeg dus een berichtje van een platenmaatschappij die zei van, er staat weer een cd voor je klaar hoor. Je hoeft alleen maar dit en dat pincode in te tikken. En je kunt downloaden Taylor Townsend Band. Die heb ik gedownload. En daar hoorde nu daarnet van bandje nummer 2, Loneliness. Het was hun eerste cd die ze uitgebracht hebben. and you tell me to It's I Gonna Write You a Love Song. Door haar eh, zelf geschreven en eh, ja, een jaar of twee geleden eh, al uitgebracht. Hè? Had ik al gezegd, luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes nog niet, hè? James Inveld, hij komt naar Nederland en eh, binnenkort heb ik een interview met, eh, met deze man. En toen dacht ik bij mezelf van, ik zal zijn cd's eens tevoorschijn tonen. En zie daar, de cd. Somewhere Down the Road heb ik uit mijn kast gehaald. Heading out on the highway Quit my job last Friday Rolling down the interstate Trying to get closer to you with my last week's paycheck. Left this town in my old wreck. Now I'm stranded in Tucson, wondering if you're missing me too. I came all the way from Memphis. I came all the way from Memphis. I came all the way from Memphis just to see you again. I hitched a ride Past some towns and a state sign. Talking in the mirror like I wish I could be talking to you. I know I ain't been your good man. Yeah, I'm doing what I can. And if you say it's really over, and all I ever want you to know, I came all the way from Memphis. I came all the way from just standing before me? Will you look in my eyes, or maybe will you just walk away? I know I'm good for you somehow. Maybe it's just too late now. Still, I'm down on my knees, cause all I really wanted to say. I came all the way from Memphis. I came all the way from Memphis. I came all the way from Memphis just to see you again. ik zal u eh, dat interview beslist ook laten horen hoor. Op het moment dat ik het gemaakt heb, ik ga het eh, de 29e opnemen. Dus ja, de week daarna of de week daarna zal ik u kennis laten maken met die James Inveld. de 29e ook zeggen. Ik ben all the way from Memphis to the Netherlands to do eh, eh, eh, a show, to do free shows. Hij doet hier drie optredens in Nederland. En daarna gaat hij door naar Frankrijk, naar België, naar Duitsland. Dus hij is wel even bezig hier in, in Europa hoor, daar gaat het niet om. En die James Infield, het is niet alleen een zanger-schrijver, maar het is ook een regisseur, filmacteur. Hij doet van alles hoor. Nee, mijn cd-speler speelt niet ineens achteruit. Dat hebben ze zo opgenomen. Nelly Furtado, All the Good Things Come to an End. favoriete platenzaak eh, liep ik van de week binnen. En toen zag ik een cd liggen van J.J. Kale, The Best Of. En toen dacht ik bij mezelf van, dat is nooit weg hè. Want je ziet tegenwoordig de prijzen van die cd's. Ze dalen. Ze dalen alsof het olie is. Alhoewel, olie. The Best Of J.J. Kale. En hij zegt gewoon, hey baby... You made it somehow. Don't let nobody come and bring you down. Hey, baby, you got them on the run. You know, you got them on the run. constantly busy redrawing your map. You leave behind a fading trail of images and words that you hope will prevail. Life always dumps something in your way. You try to make the best of it every day. You could give up and give in, but prefer. Keep hoping some kind of change might occur. Keep hoping some kind of change might occur. Misery sure loves company, and nobody's ever who they seem selfish, one day your bubble will burst. So much time should not have passed, at least not that way and not so fast. It wasn't always easy, it wasn't always fun, but it was always worth it. Regrets I have none. It was always worth it. I have none. There are no rules in this self help universe. It's never what you were expected to fight. There's darkness ahead and there's darkness behind. There's darkness ahead and there's darkness behind. There's darkness ahead. Milo, Darkness Ahead. En dit is alweer van een tijdje geleden. Weet u nog dat hij eh, eh, de, de gaf bij uh, Paul de Leeuw? Deze René Klein. Hij lag toen uitgestrekt op een bank omdat hij ernstig ziek was.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 Terwijl hij toch een heel grote uh, oeuvre heeft. Hè? Jazeker. Mm, mm, mm. You got a hold on me. Hey, don't you know. We've gone too far for me to let you go. You throw my love away. And then you try. to see it burning in a stranger's eyes. I remember the good times. I remember the things we used to do. Now I know what made us. eyes will see there is no other lover here with me. Do you remember the good times? stukje live van de police. Ja, dit is ook alweer uh, jaren geleden. Hè? Maar u weet het, in het programma Muziek hier draai ik oud en nieuw. Don't stand so close to me, de live uitvoering. muziek van uh, Treintje Oosterhuis, die heeft u al vaker gehoord in het programma Muziek Creëren. That's what friends are for. U weet wel, de muziek van Burt Bacharach. Dat zijn zulke prachtige nummers, hè? Opgenomen met groot orkest, maar ze heeft ook een cd uitgebracht, Ken je mij? Met eh, Leonardo Amuedo op gitaar. Live en akoestisch in de Rode Hoed opgenomen hier in Nederland.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 No. can close your eyes and know these words are coming from my heart. And, and if you can remember, keep smiling, keep shining. for sure ontzettend klein en dan zo ontzettend mooi gebracht door eh, deze twee. Door Treintje Oosterhuis en Leonardo Amuedo. Toch wil ik u eh, nog één track laten horen van eh, dezezelfde cd hoor. U weet het, ik, ik, ik vind dat niet zo erg om twee keer dezelfde zangeres of zanger achter elkaar te draaien. Zeker niet als het zo ontzettend mooi is. En ze schrijft zelfs zo van melodieën en teksten tot leven laten komen in een liedje met slechts één stem en één gitaar sinds een lange tijd is dat een grote wens van mij om mijn lievelingsliedjes op die manier op te nemen.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 zat, hè? Een stem en een gitaar. terre est une étoile Où toi aussi tu brilles un peu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens Ils sont dorés, tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade la balade des gens heureux. On vient chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. La balade des gens heureux. Gérard Lenormand, la ballade de Jean Het programma Muziekcarrière kent eh, heel veel verschillende muzieksoorten. Maar ik zeg altijd van, als u nu denkt van... ik wil ook wel eens een keer bepalen wat er in dat programma komt... bel of schrijf gewoon naar uw favoriete omroep... of stuur een mailtje naar verzoek en als u het eh, minimaal twee weken van tevoren doet, dan weet ik zeker dat ik er rekening mee kan houden dat ik de plaat voor u draai die u wenst. I swear. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. But you can be sure I know my part. Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'm zo bezig ben met het eh, opnemen van een radioprogramma, dan is het voor mij eigenlijk een hemel op aarde. En dat zegt ook Ondiep Hemel op aarde op hun cd. En hun hebben het dan weer een keer over de maandagmorgen. Alleen ze doen dat dan in het eh, dialect, in het eh, Limburgs dialect. En dan is het mondagmergen. Voor veel mensen is dat niet zo'n fijne dag, hè? want dan moeten ze weer gaan werken. Het kunt elke week het wat er niet aan. Het werd weer gewoon en de mondagmorgen de basido komen, nog liever weer Er is geen manier om te verbergen. Als ze schudt te wekker en dan denkt u, mijn god, ik gooi niet om mijn werk. Sommigen die lieren, sommigen nooit, relatie in niet sterk. dat is al zo wat. Ik was niet de nennigste met die kwalen. Schoolvrienden zie ik nog heel af en toe. Dan komen vanzelf alle sterke verhalen. Met op afwasmiddags middags de friet en toe. De boterhams in de boulevard. Door de middags lopen met de oergeno. op. Het interesseerde ons geen zaak. Maandag meer gebeurt. vandaag is een, een dag dat ik niks kan en wil vertellen. Vandaag is een agenda, agenda. voor mij hebt u werk maar zes serieuze dagen. Op gooi verstandig, de poging of dik. Het gaat voor een spaatje, schoor dan water. Cola, dat kukte de hele dag van. Dat kwam ik vanzelf al heel snel achter. Lang blijven het weekend tot de zondagnacht. Dan heb ik dat er weer gehad. Ik doe het dan nog maandag lekker zuurtjes aan. Die andere dagen heb ik zelf. Maandag meer meul, Mondag Maandag is een dag dat ik niks kan en wil vertellen.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 Gisteren werden in verband met de dood van het meisje twee vrouwen opgepakt onder wie de moeder. Het kind van twee werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met een ambulance opgehaald uit een huis in Eindhoven waar een feest aan de gang was. Ze overleed later in het ziekenhuis. De twee verdachten zijn een vrouw van 21 uit Drachten en een van 20 uit Valkenswaard. Over wat er zich tijdens het feest in Eindhoven kan hebben afgespeeld wil de politie nog niet zeggen. In het centrum van Manhattan in New York zijn vannacht relletjes geweest. Groepen jongeren gingen elkaar te lijf na een autoshow. Op drie plaatsen werd geschoten. Zeker vier mensen raakten gewond. Tientallen jongeren zijn opgepakt. Het was onrustig van Herald Square tot Times Square en Rockefeller Center. In Den Haag is gisteravond kort voor middernacht bij een alcoholcontrole een politieagent gewond geraakt. Een man van 19 uit Voorburg had geblazen, waarbij aan het licht kwam dat hij had gedronken. Toen de politie hem vroeg het sleuteltje uit het contact te halen, startte hij snel en ging die er vandoor. Daardoor kwam de agent ten val, waarbij ze ongelukkig terecht kwam. Na een korte achtervolging kon de man worden aangehouden. Hij was volgens de politie ook onder invloed van drugs en zijn rijbewijs was al eerder ingenomen. De verdachte staat volgens de politie in de top 500 van veelplegers. Tijdens de paasdagen zijn iets minder buitenlanders naar ons land gekomen dan vorig jaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme zijn er 800.000 toeristen en dat zijn er 50.000 minder dan in 2009. Er zijn opvallend veel Spanjaarden en dan vooral in Den Haag en Amsterdam. Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat regen. Morgen droog en vrij zonnig. Met maxima tussen 14 en 17 graden. Woensdag kans op buien. Daarna blijft het droog, maar wordt het wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal.